Drie mensen met een buitenlands paspoort in Frankrijk die zich schuldig maakt aan antisemitisme, die zijn het land uitgezet de afgelopen dagen. Zo'n 500 Joodse scholen en synagogen, die krijgen extra bewaking deze dagen. En er zijn ook verschillende pro-Palestina-demonstraties verboden door de Franse autoriteiten, onder andere in Marseille, Lyon en ook Parijs. In ons land hebben burgemeesters tips gekregen van het ministerie van Justitie... over hoe ze om moeten gaan met demonstraties. Want niet de minister, maar de burgemeester bepaalt of een demonstratie mag. Wel zegt de minister dat opruiing en aanzetten tot haat strafbaar zijn... net als het tonen van Hamas-vlaggen en scanderen van antisemitische leuzen. De politiediensten van verschillende Europese landen hebben een recordhoeveelheid illegale bestrijdingsmiddelen in beslag genomen. De vangst van 2 miljoen kilo is de grootste ooit. Er werden op verschillende plekken in Europa invallen gedaan en ook online werden allerlei bestrijdingsmiddelen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid en het milieu te koop aangeboden. De pesticiden worden gemaakt in Europa, maar waren vooral bedoeld voor Azië. In totaal zijn er 21 mensen aangehouden. Ja, goedemorgen met Joop. Hoe gaat ie? Ben je gezond opgestaan? Met mij gaat het, eh, ja, gangetje. Ja, en zo gaat het al precies 40 jaar in Woerden, de telefooncirkel. Ouderen daar bellen elkaar elke dag om te checken hoe het gaat. Nummer 1 belt nummer 2 van de lijst, nummer 2 belt nummer 3 en zo door totdat de laatste het nummer 1 weer belt. Dat is zo gezellig. Ik ken haast alle mensen al niet van gezicht, maar van stem. Nou, je praat over het een of ander, over... Eh, ja, de ene is ziek en de ander heeft dit beleefd en de andere dat. Ja, het is ook een manier om te checken of er niet iets aan de hand is. Als iemand niet opneemt, gaat er iemand kijken of het wel goed gaat. Voor de bewoners een fijn gevoel dat iedereen op elkaar let. Fijne dag vandaag en wij spreken elkaar morgen weer. Oké. Het weer in het zuiden en oosten best wat zon.